is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op de rijbaan richting Utrecht aangereden. De politie onderzoekt nog waarom de voetganger op de snelweg liep. Daarom moet het verkeer nu over de parallelweg. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Gisteravond zijn 40 mensen bij de Eiffeltoren in Parijs opgepakt... omdat ze illegaal vuurwerk hebben afgestoken. De groep werd opgemerkt door beveiligingscamera's... toen ze met rookbommen en vuurpijlen bezig waren is al de tweede keer deze maand dat er illegaal vuurwerk wordt afgestoken op die plek. Oud-president Bolsonaro van Brazilië is in het ziekenhuis behandeld tegen hikaanvallen. Artsen hebben een zenuw in zijn middenrif geblokkeerd en doen dat binnen twee dagen ook bij een andere zenuw. Bolsonaro mocht deze week de gevangenis even uit voor een operatie aan zijn lies. Hij zit een straf van 27 jaar uit voor een koepoging. En in Myanmar zijn de eerste verkiezingen begonnen sinds de militaire staatsgreep in 2021. De militaire leiders spreken van een terugkeer van de democratie, maar critici die noemen het een schijnvertoning. Zo mag de partij van de oud-leider niet meedoen en zit zij al jaren vast. De verkiezingen duren daar lang, ongeveer een maand. In het oosten kans op mist, later ook op meer plekken. In de mist maximaal rond het vriespunt en in de kustregio's is het 4 tot 7 graden.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 chair, and the corner is my place. I stare, I shake, and I think about the powers it play, the powers it play. And the kids in the doctor were doomed from the start. The child in the basement, face of the pavement. Oh, what a statement! Love is embracement, love is a constant, love is a basis. He cannot be, she cannot be, they cannot be changed. But keep on praying. Goodbye. Oh, the misery.